met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Iran opnieuw sancties opgelegd. Europese landen maken zich al maanden zorgen over het Iraanse atoomprogramma. Zo wordt gevreesd dat Teheran het kernenergieprogramma gebruikt... om nucleaire wapens te ontwikkelen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland vinden dat Iran het nucleaire akkoord uit 2015 heeft geschonden... Na bijna tien jaar wordt een aantal sancties tegen Iran opnieuw van kracht. Het gaat onder meer om een verbod op de verkoop van wapens en onderdelen. ook worden buitenlandse tegoeden van betrokken Iraniërs bevroren. President Trump wil militairen sturen naar de stad Portland. Volgens hem is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken. De militairen zouden nodig zijn om faciliteiten van de immigratiedienst ICE te verdedigen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze aankomen. De burgemeester van Portland heeft kritiek op het plan van Trump... en zegt dat er geen reden is om troepen te sturen. De gouverneur van de staat Oregon, waar Portland in ligt... zegt dat Trump zijn macht misbruikt. Trump stuurde eerder al militairen naar Los Angeles en de hoofdstad Washington. In Waalwijk is een vrouw omgekomen nadat ze de snelweg was overgestoken... en werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. De auto die haar raakte kwam enkele honderden meters verderop zwaar beschadigd tot stilstand. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend. De Nederlandse honkballers zijn voor de 25e keer Europees kampioen geworden. In Rotterdam werd Italië met 6-5 verslagen. Oranje stond al vaker in de finale tegen de Italianen. Het was de 27e keer in 38 edities dat de twee landen in de finale streden om de Europese titel. Het weer. Vanochtend kans op dichte mist. Vanmiddag zonnig en droog bij 18 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en noordoosten is er later op de middag kans op buien. Dit was het NOS Journaal.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 me for so long. Feel each day. invincible. We're, invincible. We're only people desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. I'm Mm-hmm. you've given me. become ready. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone.